Er zijn vanmiddag al drie mensen omgekomen door omvallende bomen. In Amsterdam overleefden twee mensen dat niet toen een boom op ze viel. En ook in Diemen ging het mis. Daar viel een boom op een voorbijrijdende auto. Dat komt allemaal door storm Yunis, Een van de zwaarste stormen deze eeuw. En het gevaar is voorlopig nog niet geweken, zegt weerman Marco Verhoef. Want die storm die, eh, die bereikt nu zo'n beetje zijn hoogtepunt in het westen van het land. Maar uiteindelijk trekt dat allemaal via het noorden en dan langzaam naar het oosten weg. En dat betekent dat het Waddengebied de maximale maximale wind nog moet krijgen. En daar zou het best wel eens even een korte windkracht 11 kunnen zijn. Dat is een zeer zware storm. En dan gaan daar die windstoten misschien ook nog wel over de 140 km per uur heen. Dus ja, we zijn er gewoon nog niet. Er is ook veel materiële schade. Omgewaaide vrachtwagens op de snelweg, dakpannen en zonnepanelen die door de lucht vlogen. En ook is het dak van het stadion van ADO Den Haag zwaar beschadigd. De tijd van super vroeg pieken is voorbij. Vanaf vandaag kun je weer naar de kroeg tot 1 uur. Maar als je weer uit wil gaan moet je wel eerst storm junis trotseren. En daar heeft niet iedereen zin in. Bij deze tent in Utrecht regent het al annuleringen. We hadden hoog ingezet. Eh, we hebben een hele planning die eraan vooraf gegaan is natuurlijk. Eh, er komt een DJ draaien vanavond. En morgen staat er ook een live muziek en een DJ op de planning. Eh, we begonnen met een hele hoop reserveringen. Maar helaas valt de een na de ander af. wat natuurlijk ook begrijpelijk is met deze weersvoorspelling. Toch gaat het het feestje gewoon door voor iedereen die het aandurft. In de haven van Rotterdam is meer dan 100 kilo cocaïne ontdekt. De douane moest daarvoor aan de slag met bijtels en hamers. Het spul zat verstopt in de planken van pallets met pompoenen. De kook is zo'n 8 miljoen euro waard. En de Pride in Amsterdam kan deze zomer weer doorgaan zoals normaal, derkt de organisatie. Dus met negen dagen lang activiteiten en een botenparade. Afgelopen twee jaar kon er op de Pride maar weinig worden gefeest vanwege corona. En dan nog het weer. Komende nacht gaat het iets minder hard waaien. Maar het blijft onstuimig dit weekend.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 waardoor de verbindingsweg dicht is naar de A9. De A7 is in beide richtingen dicht bij Medemblik door een ongeluk. Op de A9 zijn ook diverse vrachtwagens gekanteld. De A10 is helemaal dicht bij Landsmeer door stormschade. En de A44 van Den Haag naar Amsterdam is ook helemaal dicht bij Oude Wetering...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 Maar nog voordat ik me voor kon stellen, stond ze op mijn lijf geschreven. Ze wil mij, jij, jij, ja, ze wil mij. 106.9 van het NOS-journaal. De storm heeft drie mensen het leven gekost door omvallende bomen. De politie roept op het alarmnummer 112 alleen te bellen in levensbedreigende situaties. En er is veel schade. Vrachtwagens zijn gekanteld, daken zijn weggewaaid en bomen omvergeblazen. De leider van de Volksrepubliek Donetsk in Oost-Oekraïne heeft de bevolking opgeroepen te vluchten. Want volgens die pro-Russische leider treft Oekraïne voorbereidingen voor een inval. Oekraïne noemt dat Russische propaganda. En Hongkong verhoogt het aantal plekken om mensen op te vangen met coronasymptomen. Er zijn bijvoorbeeld meer dan 20.000 extra kamers in hotels. De stad staat kamp met een grote uitbraak. De ziekenhuizen liggen vol. En het aantal besmettingen is 60 keer hoger dan begin deze maand.